Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft met de aanval op Iran van gisternacht alle doelen bereikt, zegt premier Netanyahu. Uit satellietfoto's blijkt dat er een voormalige testlocatie voor kernwapens en een raketinstallatie geraakt zijn. Of Iran met een tegenaanval komt, is niet bekend. Een uurtje geleden ging de Mediamarkt in Rotterdam weer open. Vannacht waren er honderden mensen naar het filiaal gekomen vanwege een kortingsactie. Er waren opstootjes en er werden dingen gesloopt. Mijn collega Jeroen de Jager nam net een kijkje. Je komt hier binnen via eh, twee schuifdeuren. Eentje daar er zitten houten panelen voor. Die zijn gisteravond gesneuveld. De andere schuifdeuren zijn nu open. En dan ga je een roltrap op. En boven aan die roltrap staan twee politieagenten wel te kijken hoe rustig het verloopt. Of het inderdaad eh, ja, toch anders is dan gisteravond waar het echt volledig uit de hand liep. Ja, uiteindelijk werden er twee mensen aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen opgepakt worden. Real Madrid onderzoekt racisme van fans tijdens El Clasico. Volgens de club hebben Real-fans Barcelona-speler Jamal racistisch bejegend. Na een goal van de 17-jarige voetballer zouden fans van Real beledigende opmerkingen hebben gemaakt. Real Madrid zegt elke vorm van racisme, xenofobie of geweld in de sport te betreuren. Amsterdam is begonnen aan zijn jubileumjaar. De stad bestaat volgend jaar 750 jaar. Burgemeester Halsema gaf deze ochtend een toespraak om het eh, feestjaar in te luiden. Dit jaar zijn er eh, onder meer concerten en feesten door de hele stad. Hartstikke leuk, vinden de inwoners. Maar de vrees is wel dat het nog meer toeristen aantrekt. Het is gewoon een tsunami en een invasie. De binnenstad wordt gewoon eh, onder de voet gelopen, letterlijk. Ik noem het altijd maar altijd rolkofferterreur. dan ben je hier aan het werk, hoor je... Ja, valt er weer een eh, van een dak of eh, springt er een uit een hotelkamer... of ligt er weer een in de, in de gracht. Dat is natuurlijk wel ernstig. Ja, het eerste feest staat vanavond al gepland in de Ziggo Dome. Het hoogtepunt is het feest op de A10. Dat is op 21 juni. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het midden en noorden bewolkt met af en toe een bui. In het zuiden droog met zon en dan maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, Daarna richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmaalde 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen afrit Spaarndam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur.